Dijkers met het NOS Journaal. In het natuurgebied het Bossenbroek bij Den Bosch is een brand uitgebroken in een stapel gemaaid gras. Bij de brand komt veel rook vrij die over Den Bosch trekt. De brandweer heeft moeite met blussen omdat het bluswater van ver moet komen... en het gras ook eerst uit elkaar getrokken moet worden om er goed bij te kunnen. Blussen kan daarom nog een paar uur duren. In het dorp Hooghalen in Drenthe is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. Die had volgens het Academie een kracht van 1,9... De beving hangt samen met de gaswinning in de regio. In Drenthe komen aardbevingen minder vaak voor dan in Groningen... maar vooral in het noorden van de provincie trilt de grond nogal eens. Gisterochtend kwam er een einde aan de gaswinning in Groningen. Oekraïne is in gesprek met Amerika om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst op steun vanuit de VS kunnen rekenen. De Amerikaanse regering steunt Oekraïne sinds het begin van de oorlog met miljarden, maar daar is nu voorlopig een einde aan gekomen. Het Amerikaanse parlement stemde gisteren in met noodfinanciering om een overheidssluiting te voorkomen. Dat betekent ook dat de hulp aan Oekraïne voorlopig wordt bevroren. President Biden zei tegen Oekraïne dat de VS het land niet in de steek laat. Er zal volgens hem snel een nieuwe financieringsmaatregel goedgekeurd worden. RKC-keeper Etienne Fase is weer uit het ziekenhuis. Het gaat weer beter met hem, zegt aanvoerder Michiel Kramer in Studio Voetbal. Gisteren ging Fase van RKC neer in het eredivisie-duel tegen Ajax. Hij botste in de 86e minuut tegen Ajax-speler Brian Brobby, viel neer op het veld en bewoog vervolgens niet meer. Hij werd gereanimeerd en daarna met een brancard van het veld gedragen en de wedstrijd werd gestaakt. Volgens RKC gaat het nu goed met Fase. Er was geen sprake van bloedingen of andere grote dingen. Het weer vannacht wisselend bewolkt.